Visser met het NOS-journaal. De Portugese luchthaven dak ingestort. Zeg slecht weer in Zuid-Portugal en tijdens een zware regenbui ontstond een mini-tornado die het dak voor een deel vernielde. Daar zijn volgens Portugese media vijf mensen in de vertrekhal liggen gewond geraakt. Vliegverkeer in Faro ligt stil. In de duinen bij Den Helder zijn afgelopen weken verschillende amateurarcheologen betrapt en beboet omdat ze op verboden terrein aan het graven waren. Landschap Noord-Holland houdt extra toezicht in de duinen sinds bekend werd dat daar stoffelijke resten van een Engelse militair uit de 18e eeuw waren gevonden. Oud-politicus André Rauwvoet wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Hij wordt bij de brancheorganisatie de opvolger van Hans Wiegel. Rauwvoet is oud-minister en zat jarenlang voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. In april van dit jaar stapte hij uit de politiek. Het ontbreken van oplossingen op de eurotop heeft niet geleid tot lagere beurskoersen. Alle Europese beurzen zijn iets hoger geopend. Het lijkt erop dat beleggers vertrouwen blijven houden dat Europese leiders deze week een antwoord zullen vinden op de schuldencrisis. Vrijdag stegen de beurskoersen ook al nadat bekend was geworden dat de Europese banken waarschijnlijk worden versterkt. Op de Europese top van woensdag moet onder meer dat besluit worden bekrachtigd. Een 23-jarige Hagenaar is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij 110 kilometer te hard reed op een weg waar maar 50 is toegestaan. Reed de man 160. Agenten die hem door de bebouwde kom zagen scheuren wisten hem uiteindelijk aan te houden. Het weer tot slot. Het is zondag bij ongeveer een graad of 12. Morgen is het zwaar bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land. Het wordt opnieuw ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en Heemskerk. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo en Knopend Vonderen.